Goedemorgen, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Bestuurders van grote bedrijven denken dat steeds meer banen vervangen gaan worden door AI. Bijna 1 op de 5 bestuurders denkt dat nu. Dat blijkt uit een onderzoek van ING. Een jaar geleden leefde die zorg veel minder. Dit is een technologie die zich zo ontzettend snel ontwikkelt dat het bijna moeilijk is om bij te houden. En ik denk vorig jaar eh, was het nog van, nou waar gaat dit naartoe? En nu zie je steeds meer dat er voorbeelden zijn waarbij mensen de praktische toepasbaarheid zien. Eh, in hun privéleven of in hun zakelijk leven om processen te verbeteren. Ja, bestuurders zijn niet per se bang voor hun eigen baan. Het gaat vooral om banen in de klantenservice, IT en onderzoeksafdelingen. Toch zien bestuurders ook wel kansen met AI. De technologie kan het werk makkelijker en efficiënter maken. Een belangrijke Russische generaal was vanochtend omgekomen bij een bomaanslag in Moskou. De bom zat verstopt in een elektrische scooter die geparkeerd stond bij een appartementencomplex. De man was de commandant die ging over de radioactieve, chemische en biologische wapens. En ook zijn assistent is omgekomen. Donald Trump blijft schuldig in de rechtszaak rondom de betaling van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Trump had de rechter gevraagd om de zaak te laten vallen, omdat hij als president onschendbaar zou zijn. Maar daar ging de rechter niet in mee, omdat hij toen nog geen president was. En deze daden, waarvoor veel bewijs is, niet vallen onder immuniteit. Als de veroordeling blijft staan, is Trump de eerste veroordeelde crimineel in het Witte Huis. Hij kan nog wel in hoger beroep. En vanavond wordt er gevoetbald in de tweede ronde van de KVB-beker. Eredivisie-koploper PSV neemt het op tegen de amateurs van Koninklijke HFC uit Haarlem. Voor de Haarlemmers een eh, bijzondere wedstrijd en dus gaan er een hoop supporters mee, zeggen ze bij de club. Er zijn in ieder geval tien bussen eh, richting Eindhoven en we zijn totaal met, eh, met ongeveer 1800 mensen. Dus dat zijn er een heleboel. PSV verloor de laatste twee wedstrijden, maar aan een stuntje durven ze bij HFC niet te denken. Ik denk dat, eh, ik denk dat wij vooral eh, moeten genieten van deze dag. Het is een historische dag denk ik voor de club. En ik denk dat voor de meeste spelers eh, een wedstrijd die, ja, die misschien maar één keer in je carrière gaat, gaat voetballen. Ja, de wedstrijd in Eindhoven begint vanavond om kwart voor zeven. Het weer, het is bewolkt vandaag.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 staan twee auto's in brand. De vertraging is een half uur. Drie rijstroken zijn dicht. De verbindingswegen naar de A10 Oost en de A10 Noord zijn eh, daardoor afgesloten. Omrijden doe je het beste via Amsterdam Zuidoost. Volg je de borden eh, richting Schiphol eerst. Dan kom je uit op de A9 en uiteindelijk de A2 richting Amsterdam. Dan op eh, de A8 richting Amsterdam. Tussen Assendelft en Zaanstad-Zuid. 8 kilometer file. De vertraging is een half uur. Bij eh, Alkmaar loopt het dan vast op eh, de N242 vanuit Middenmeer naar Alkmaar.